Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het OM heeft tegen 10-jarige Rotterdammer die het gestolen eindexamen van de Ibn Galdoenschool zou hebben gepubliceerd, TBS met voorwaarden geëist, een lichte vorm van TBS. De jongen wordt ook verdacht van het verspreiden van kinderporno en andere privacygevoelige beelden en van hekken. De verdachte werd in oktober 2013 opgepakt. Hij had in totaal 42 miljoen privébestanden verzameld, waaronder gehackte webcamfoto's van nietsvermoedende meisjes. Later kwam daar de verdenking bij van betrokkenheid bij het examendiefstal. Het kabinet stuurt duizend gevechtshelmen en duizend kogelwerende vesten naar de Koerden. Volgens minister Timmermans is de Nederlandse bijdrage bedoeld om de Koerdische strijders beter in staat te stellen zich te verdedigen tegen de aanvallen van ISIS. De spullen worden door de lucht via Bagdad vervoerd naar Erbil in Noord-Irak en afgeleverd bij de Koerdische regionale autoriteiten. De Tweede Kamer had vorige week aangedrongen op militaire steun. Vanaf Schiphol is een speciale vlucht van Malaysia Airlines vertrokken naar Kuala Lumpur. Aan boord zijn de stoffelijke overschotten van 20 Maleisische slachtoffers van de rampvlucht MH17. Als het vliegtuig morgenochtend landt wordt een minuut stilte gehouden en die luidt in Maleisië een dag van nationale rouw in. Aan boord van vlucht MH17 zaten 43 Maleisiërs. Een klant van een supermarkt in Tilburg heeft een scheermesje ontdekt in een sinaasappel die ze daar had gekocht. Ze ontdekte het scheermesje nadat ze de sinaasappel had uitgeperst en het vruchtvlees had weggegooid, zei ze tegen Omroep Brabant. De vrouw had het fruit bij een Jumbo-supermarkt gekocht. Die heeft voor de zekerheid alle sinaasappels voor onderzoek uit de winkel gehaald. Ook de Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de zaak. Het weer. Vanavond trekken de buien weg en zijn er opklaringen. Vannacht in het noordwesten bewolking, gevolgd door regen. Elders droog bij minima rond 8 graden. Morgen breidt de regen zich verder uit en wordt het hooguit 16 graden. Alleen in het zuidoosten nog enige tijd zon en plaatselijk 20 graden. Ook in het weekend is het wisselvallig. Dit was het NOS Show. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden 7 kilometer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is zojuist een ongeluk gebeurd tussen Zoeterwoude Dorp en knooppunt Ipenburg staat daardoor 3 kilometer file. Bij knooppunt Prins Klausplein zijn twee rijstroken dicht. Bij het ongeluk zijn twee vrachtwagens, twee personenauto's en een camper betrokken. Dus het gaat waarschijnlijk wel even duren daar. Op de A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Zuid 3 kilometer. De A15 Rotterdam-Europort tussen knooppunt Vaanplein en Spijkenisse 10.